Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Ze kwamen het land binnen vanuit een Kroatisch plaatsje met 170 inwoners. Dat is de afgelopen dagen overspoeld door vluchtelingen... die op doortocht zijn naar onder meer Oostenrijk en Duitsland. In Brussel wordt vandaag door Europese leiders gepraat... over de vluchtelingencrisis in de Balkanlanden en Oost-Europa. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn 17 doden gevallen... bij een brand in een karaokebar... bar de brand brak vannacht uit op de tweede verdieping van het gebouw. Er waren toen honderden mensen aanwezig in die karaokebar. Ze waren aan het zingen in verschillende afgesloten ruimtes. Het lukte het barpersoneel niet om het vuur te doven met brandblussers... en duurde daarna ruim een uur tot de brandweer er was. Veel bezoekers van de karaokebar op Sulawesi vluchtten via de ramen... omdat er maar één deur was. De 17 slachtoffers konden niet op tijd naar buiten komen en stikten in de rook. In Europa komen volgend jaar strenge regels voor veilige vliegroutes op aandringen van Nederland. Dat meldt de Telegraaf op basis van bronnen binnen de luchtvaart. Vijftien maanden na de ramp met MH17 zou de kans op een nieuwe crash boven oorlogsgebied nog altijd levensgroot zijn. De Europese toezichthouder op de luchtvaart komt volgens de krant met regels om de risico's van het vliegen boven conflictgebieden beter in kaart te brengen en met andere landen te delen. In Weels is een auto de rookruimte van een nachtclub binnengereden. 13 mensen raakten gewond toen de auto door de muur van die rookruimte knalde. De politie van Weels heeft de bestuurder van de Audi A4 gearresteerd. Hij had waarschijnlijk te veel gedronken.